Vijf uur. Door Albegens met het NOS-journaal. Gemeenten, provincies en waterschappen krijgen een tweede coronasteunpakket van 777 miljoen euro. Dat hebben minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en staatssecretaris Veilbrief van Financiën laten weten. Het bedrag is bedoeld om de misgelopen inkomsten door het coronavirus en extra kosten op te vangen. Volgens Ollongren wordt er tijdens de coronacrisis veel gevraagd van lokale overheden... Met dit nieuwe pakket krijgen gemeenten, provincies en waterschappen dit jaar anderhalf miljard euro aan steun. Morgenavond om 7 uur houden premier Rutte en minister De Jonge weer een persconferentie over de corona-ontwikkelingen. Het is dan 1 september, ongeveer zes maanden na de uitbraak van het virus in Nederland. Het kabinet vindt het een logisch moment om toe te lichten waar we nu staan, zeggen ingewijden. China steekt een stokje voor de overname van de Amerikaanse tak van de populaire Chinese app TikTok. In de exportregeling heeft Peking nu opgenomen dat een dergelijke overname door een buitenlands bedrijf niet wordt toegestaan. Amerika wil TikTok per 15 september verbieden, tenzij er een Amerikaanse koper is gevonden. De hotelmanager die tijdens de volkerenmoord in Rwanda meer dan duizend mensen redde, is opgepakt op verdenking van terrorisme. Het, het lukte Paul Rousse Sabagina in 1994 bijna 1300 Tutsis en gematigde Hutus te redden uit de handen van moordlustige milities. 2004 werden zijn heldendaden verfilmd in Hotel Rwanda. Hij is nu opgepakt op verdenking van brandstichting, ontvoering en moord. Hij zou twee jaar geleden met zijn partij aanslagen hebben gepleegd in Zuidwest-Rwanda. Rousse Sabagina geldt als criticus van de Rwandese president Kagame. Hij noemt hem een dictator die oppositieleden laat martelen en doden. Het weer vanavond en vannacht klaart het op. In het noorden valt nog een enkele bui, maar op de meeste plaatsen is het droog. Het koelt af naar 8 graden en er kan wat nevel of een mistbank ontstaan. Morgen is het wisselend bewolkt, later op de dag wat vaker zon...